Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Sinds de wapenstilstand in Gaza twee weken geleden... hebben hulporganisaties honderdduizenden mensen voedselpakketten gegeven. Die worden gedistribueerd door VN-hulporganisatie UNRWA. Ook al verbiedt een Israëlische wet dat. Volgens Israël werkt UNRWA samen met Hamas. De organisatie zegt dat inmiddels 750.000 mensen voedselhulp hebben gekregen. Ook water en medicijnen worden uitgedeeld. De luchtaanval van de VS gisteren in het noorden van Somalië... heeft aan zeker 46 mensen het leven gekost, zeggen plaatselijke autoriteiten. Volgens de Amerikanen gaat het om leden van terreurbeweging IS. Het is niet bekend of er ook burgerslachtoffers zijn gevallen. De Somalische autoriteiten waren van tevoren ingelicht over de aanvallen. De president van het land zegt dat de operatie een bewijs is... van het gezamenlijke doel om terrorisme te bestrijden. De wedstrijd Ajax-Feyenoord is beslist in het voordeel van de Amsterdammers. Kenneth Taylor schoot Ajax een blessuretijd naar de winst. Het werd 2-1. Brian Brobby had voor rust met een intikker in de 37e minuut de score voor Ajax geopend. Quinten Timber maakte in de 67e minuut de gelijkmaker voor de Rotterdammers. Ajax staat nu 20 wedstrijden met 48 punten op de tweede plaats. Uitslagen van andere vandaag gespeelde eredivisiewedstrijden. RKC Waalwijk, Americity City 4-1 en Go Ahead Eagles Twente werd 2-2. De wereldtitel veldrijden is gewonnen door Mathieu van der Poel. In het Franse Liévin kwam hij solo over de finish... ruim voor de Belgen Wout van Aert en Thibaut Nijs. Vooraf was al een one-man-show verwacht en dat werd het ook. Van der Poel lag snel op kop en had na vier minuten al 12 seconden voorsprong op de rest. Wout van Aert bleef op grote achterstand. Van der Poel is nu zevenvoudig wereldkampioen. Het weer er nog. Zon, wel af en toe wat hoge bewolking.